ik vond gewoon niks. Gewoon en waar, ik ben bitches mee kan bellen. Niet zo wennen met te veel doet er zijn. Met nummer